Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Ivoorkust hebben aanhangers van de gekozen president Ouattara nu ook de belangrijke cacaohaven San Pedro veroverd. Gisteren namen ze de hoofdstad Yamoussoukro in. Ze zijn op weg naar Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust, waar president Bakbo stand probeert te houden. Sommige wijken van de miljoenenstad zijn al in handen van aanhangers van Ouattara. De CAO voor nieuwe postbedrijven is een stap dichterbij. De vakbonden en de bedrijven zijn het erover eens dat 80% van de werknemers van Cent en Selectmail een vast contract krijgt. De postbedrijven krijgen een boete als ze voor eind 2013 niet voldoen aan dat percentage. Ook krijgen postbezorgers een betere rechtspositie. Zo kunnen ze niet langer worden gedwongen om ver buiten hun eigen wijk te werken. En ook hoeven ze hun uniform niet meer zelf te betalen. FNV-bondgenoten gaat het onderhandelingsresultaat binnenkort voorleggen aan de leden. Staatssecretaris Bleker had de bedrijven tot 1 april, morgen dus, de tijd gegeven om het eens te worden. De Britse autoriteiten hebben de Libische minister van Buitenlandse Zaken Koussa ondervraagd. Koussa kwam gistermiddag vanuit Tunesië aan in Londen. Volgens de Britten heeft de minister ontslag genomen. Hij zou niet meer willen werken voor kolonel Gaddafi. Een woordvoerder van de Libische regering ontkent dat en zegt dat Koussa naar Londen is gereisd voor een diplomatieke missie. De NAVO heeft inmiddels de leiding van alle luchtoperaties boven Libië overgenomen van de Amerikanen. RTL Nederland heeft de website Buienradar overgenomen. De bedrijven willen de overnamesom niet bekendmaken. Buienradar werd vijf jaar geleden opgericht. Het is een van de best bezochte Nederlandse websites. Buienradar denkt dankzij de overname zijn buitenlandse weersites te kunnen verbeteren. Onder RTL blijft de site gewoon Buienradar heten en blijft die voor iedereen gratis toegankelijk.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 birds were singing your praise. I'm still recalling.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 is Iedere keer.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 Salted. 我。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 sing it out loud. So

that's no